Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een voormalig topman van oliebedrijf SBM Offshore uit Schiedam... moet drie jaar de cel in. Anthony Mees is in de VS veroordeeld voor zijn rol... in een internationaal omkoopschandaal. Mees was tussen 2008 en 2011 bestuursvoorzitter... van het Nederlandse oliebedrijf. Onder zijn bewind werd miljoenen dollar smeergeld betaald... aan politici in Brazilië, Angola en Equatoriaal Guinea. Op die manier werden nieuwe opdrachten binnengehaald. Het kwam in 2012 aan het licht toen een klokkenluider de omkopingspraktijken bekendmaakte. In Kortrijk in Vlaanderen zijn in een studentenhuis twee doden gevonden, melden Belgische media. Schoonmakers vonden bij de lift op de begane grond het lichaam van een man. Op een andere plek in het gebouw lag een dode vrouw. Binnen en buiten het studentenhuis zijn bloedspetters gevonden. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De politie van Kortrijk doet onderzoek. Studentenvereniging Vindicat uit Groningen is zeer teleurgesteld over een maatregel van de universiteit en de Hanse Hogeschool. Die onderwijsinstellingen geven Vindicat voor komend studiejaar geen accreditatie. Dat betekent dat de vereniging dit collegejaar geen bestuursbeurzen krijgt en niet wordt uitgenodigd voor officiële gelegenheden. Vindicat kwam in opspraak, onder meer over een ontgroening. Het vindicat vindt de sanctie onterecht en vindt dat er juist veel verbeterd. De vereniging zegt dat ze twee probleemloze introductieperiodes achter de rug heeft... en dat een nieuwe gedragscode breed gedragen wordt in de vereniging. De drie mannen die verdacht worden van de overval op het huis van darter Raymond van Barneveld hebben bekend. Bij de inbraak raakte de vrouw van van Barneveld in gevecht met de overvallers. Ze raakte licht gewond en kon uiteindelijk het huis ontvluchten. De drie mannen zeiden op de rechtszitting dat ze niet van plan waren een overval te plegen. Die idee ontstond toen ze op weg waren naar een feest. Het weer, geleidelijk minder buien en meer zon. Het is 11 tot 14 graden.